Ik met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad staat achter het Gaza-plan van de Amerikaanse president Trump. Onderdeel daarvan is het sturen van een internationale troepenmacht naar de Gazastrook... die moet toezien op vrede. De steun was belangrijk om door te gaan naar de tweede fase van het plan. Daarin gaat het ook over een nieuw bestuur voor Gaza... Hamas heeft de resolutie van de Veiligheidsraad afgewezen. De terreurgroep is het niet eens met de plannen dat de internationale troepenmacht ook mee gaat helpen aan het ontwapenen van Hamas. Huiseigenaren weten niet goed welke verduurzamingsmaatregelen ze moeten nemen om een beter energielabel te krijgen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis. Ook hebben mensen niet altijd de juiste papieren die aantonen hoe energiezuinig hun huis is. Waardoor ze een slechter label krijgen dan waar ze recht op hebben. Een hoger energielabel is belangrijk voor de waarde van een huis. In het Gelderse dorp Ter Schuur is vogelgriep vastgesteld op een boerderij met kippen. Alle 62.000 dieren worden gedood om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. In een straal van 10 kilometer mogen geen kippen en eieren vervoerd worden. In dat gebied liggen 182 pluimveebedrijven. Op de bezette westelijke Jordaanoever hebben opnieuw Israëlische kolonisten vernielingen aangericht in Palestijnse dorpen. Kolonisten staken huizen en auto's in brand. Ook zouden vrouwen zijn aangevallen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld... en zegt dat hij zich persoonlijk gaat bemoeien met de kwestie. Op de snelweg A28 is afgelopen nacht een vrachtwagen met een lading suikerbieten gekanteld. Het ongeluk gebeurde net boven Assen bij Ubbema. De truck schoot door onbekende oorzaak door de middenberm.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 om een beter energielabel te krijgen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis. Ook hebben mensen niet altijd de juiste papieren... die aantonen hoe energiezuinig hun huis is. Een buschauffeur die zaterdag in Schiedam een ravage aanrichtte met zijn bus... is ontslagen. De man was in een smalle straat met een krappe bocht terechtgekomen... Hij raakte paaltjes en auto's en ook lekte hij kilometers lang diesel op de weg. Op de snelweg A28 is afgelopen nacht een vrachtwagen met een lading suikerbieten gekanteld.